Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Doetinchem zijn elfdenking van een groot aantal criminele activiteiten. Het gaat onder meer om diefstal met geweld, openbare afpersing, heling en internetfraude. De verdachten zijn tussen de 16 en 25 jaar. Ze maken deel uit van een grotere groep die al langer zorgt voor ernstige overlast in en rond het centrum van Doetinchem. Volgens Omroep Gelderland worden ze ook verdacht van criminele activiteiten op andere plekken in de regio. De twee agenten die bij de aanslag in Luik omkwamen... hebben postuum een hoge onderscheiding gekregen. De agenten krijgen het burgerlijk kruis eerste klasse... voor moed, toewijding en menselijkheid. De hoofdcommissaris van de politie zei in een toespraak... dat het twee moedige vrouwen waren die door terreur om het leven zijn gekomen. Vandaag is de uitvaart. Bij de plechtigheid, die streng beveiligd was... waren ruim duizend politiemensen uit heel België aanwezig. Ook de premier en de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie waren erbij. De autoriteit persoonsgegevens heeft geen overtredingen geconstateerd... in een onderzoek naar misstanden in sauna's met camera's. Nadat er in maart beelden waren gehackt van een sauna in Nederasselt... had een aantal ongeruste saunabezoekers zich gemeld. Ze waren bang dat ze naakt waren gefilmd. De autoriteit deed steekproefsgewijs onderzoek... maar kwam geen rare dingen tegen. In België is een bende opgerold die proftennissers omkocht. Op 21 plaatsen waren huiszoekingen. 13 mensen zijn gearresteerd. Een aantal verdachten komt uit Armenië. Volgens de Belgische justitie moesten de tennissers op een van tevoren bepaalde uitslag uitkomen... zodat daar met voorkennis op kon worden gegokt. Op die manier manipuleren de bende wedstrijden in de lagere klasse. Dat was volgens justitie omdat daar geen camera's bij aanwezig zijn... en de kans op ontdekking dus klein is. Het weer in de loop van de ochtend steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen volop zon en 23 tot 28 graden. Ook donderdag wordt het erg warm. In de middag neemt wel de kans op een onweersbui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Mijn excuses, ik was even druk bezig om het nieuws te verzamelen. Ja. Goedemiddag, Sam. Ook wou zeggen, gewoon ga ja. netjes even goedemiddag zeggen tegen de mensen. Ik wel. Hmm. Goed, maar even op iets anders. Hé, wat zegt u? Ik let er even op iets anders. Oh. Goed, we beginnen weer aan onze dinsdagse eh, marathon. Dames en heren, vier uur lang zijn we hier in de studio te vinden. Met eerst natuurlijk Zandvoort Lunch en daarna de vinyljaren. En hebben wij weer een paar platen meegenomen. Nou, nou, dat vind je weer niet te geloven hoor. Wel weer een buitengewoon groot contrast. Want we gaan naar de symfonische rock tegenover de soul. Nou, wat weer nou mooi. Eigenlijk is de sol een beetje in de minderheid. Want dat is een enkele LP. En dit symfonische rock, dat is een eh, dubbel LP. Niet eerlijk eigenlijk. Maar goed. Ach, maakt het uit gaan het hebben over Within Temptation en Hydra en Otis Redding en Carla Thomas en King en Queen. Die twee albums hoort u straks helemaal, tenminste dat hopen we, genoeg tijd hebben, in eh, de vernieuwjaren. Pom, pom, pom. En verder, nou, we hebben geen artiest in het licht vandaag. Want er is er niet eentje jarig vandaag. Althans niet van de bekende. Wel een paar onbekende Russische en Oekraïense. Eh, noem het allemaal maar op. Kroatisch. Eh. Eh, dat zie ik allemaal niet zo zitten. Dus we hebben geen jarigen vandaag. En we hebben ook geen, overleden, oh, ook geen overledenen. Nou ja. Dus een magere datum. Dus 5 juni is het vandaag de dag dat de Beatles in Nederland aankwamen. 44 jaar geleden, dames en heren. Ja, echt wel. 44 jaar geleden alweer. Nee, 54. Niet kletsen, Janssen. 54 jaar geleden alweer. Dat was 1964. Kom nou. 54 jaar geleden. Toen was ik een knaapje van 16. Ja. En ik mocht er niet eens heen. heb, ze, ik heb ze gezien op een beeldschermpje van 38 centimeter. Nou, lekker hoor. Een paar poppetjes in de verte. Maar goed, het is 5 juni en morgen is het... 6 eh, juni is het de dag van de Beatles concerten in Blokker. Dat was op 6 juni. En de dag van, eh, van, eh, van de grachtentocht. Hè, dat ze door de gracht in Amsterdam gingen. Ja. 50 jaar geleden. Mijn god, wat gaat dat hard, joh. Hè? Vind je niet? Auw. Verschrikkel. Toen was jij net één. Ja, was jij net één toen de Beatles in Nederland waren. Ja, dat klopt. Toen jij één jaar. Ik weet er ook helemaal niks meer. Nee, je mocht er ook niet heen ook, hè? Nee. nee. Lag te brullen in de wieg, want ze wilde erheen, dames en heren, maar ze mocht niet. ze heeft het hele huis bij elkaar geschreeuwd toen, toch? Ja, vast. Goed, we gaan muziek maken. En we beginnen met eh, Sol. En eh, die stond er nog van vrijdag. Dus het is een restje van vrijdagsport. Oh, she may be weary. young girls, they do get weary, wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness.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 Maar dit nummer eh, en deze zanger verdient dat echt. Soul with a capital S. Oftewel een hoofdletter S. En ehm, Try a Little Tenderness. Van het album The Otis Redding Dictionary of Soul. Complete and Unbelievable. Uit 65 als ik het goed heb. En ehm, ja, Otis Redding dus. En straks hoort u hem nog veel meer. Tussen 2 en 4. Want dan hebben wij het album in de vinyljaren King and Queen met Carla Thomas samen. Allemaal mooie, leuke duetjes. Dus dat hoort u allemaal straks. Tussen 2 en 4. hey, ik ga een beetje aan eigen promotie doen. Vind het erg? Nee hoor. Nee? Vind je niet nee. erg hè? Nee, doe maar. Nee. Mag het wel? Ja, van mij wel. Ik zeg gewoon dat jij het uitgekozen hebt. Ja, Angela heeft deze 3 in 1 gemaakt, dames en heren. Ik niet hoor, nee. Angela heeft hem gemaakt. Zo, even liegen. Maakt het uit allemaal. <laughs> ja, toch? Kan toch? Kan toch dat jij ja, alles kan. Ja, kan toch zijn dat jij gezet hebt... Ik, wat het is en eh, of men überhaupt gelooft dat ik dat uit zou kiezen. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Oké. Drie in één in één. 3 in 1. eens een keer zin in. Zo'n eh, eh, even, zo'n eh, even denken, even denken, 10, 20, ja 20 jaar geleden zo'n beetje, denk ik. Hoe is het alweer 30? Dat zou ik niet weten, daar nee, was ik niet bij. Nee, dat was 19, uh, 1997 is hij uitgekomen. Uh, dus het is 20 jaar geleden. En eh, dat kan ik nog goed rekenen. Ja, dat is goed. Dat klopt. Dus 20 jaar. Ehm, dus vorig jaar was dat eigenlijk al 20 jaar. Maar goed, ik denk ik ga gewoon weer eens even doen. Ik vind het zo, nog steeds zo'n heerlijke cd. Ook al heb ik hem zelf gemaakt. Maar ik ben er nog steeds heel uitermate trots op, op deze plaat. Dat we die ooit een keer hebben mogen maken. Een plaat met louter eigen werk erop. Met eh, leuke muzikanten. Uh, eh, daaraan meegewerkt werd onder andere door Charles Duif natuurlijk op drums. Hans van Bree op bas. Eh, Jan van der Veen op gitaar. Dick Jongman op gitaar. mijzelf natuurlijk op de toetsen. En verder hadden we daar nog bij de Stylus Horns. Een prachtige hoornsectie. Die heeft u in deze nummers helaas niet kunnen horen. Maar misschien komt dat nog eens. Prachtige blazersectie die prachtig eh, meegespeeld heeft. Verder, ehm, nou ja, eh, Arienne Groenewoud natuurlijk. Ehm, als eh, de zangeres, background en in het derde nummer ook de lead vocals. En Georgia van der Leden ook als background vocaliste. Nou, en, prachtig. nog steeds een plaat waar ik trots op ben. Omdat... nou, kind toch. Pardon. Moet je er helemaal van niezen? Vond je het zo mooi? Ja. Vond je het zo mooi? Was je zo ontroerd dat je eraan... <laughs> Oké. Nou, ehm, eens even kijken. Heb ik nog wel een plaat klaarstaan eigenlijk? Even kijken hoor. even goed gehoord. Maar in ieder geval, dat was de 3 in 1. Nog één plaatje en dan gaan we naar het nieuws. Jawel, nog eentje. Dan gaan we naar het nieuws van half 1. Oftewel het regionieuws van half 1. Natuurlijk. Oké. Nou, komt u nog? Hallo. Nog pauze, hè? Once there was this cute kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Dubbies heet, ze, heet de band. Of ja, zo heet het verhaal. En het eh, nummer dat heet gewoon... Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Nou... Eh, daar stappen we maar even vanaf. Want anders begrijpt u totaal niet wat ik zeg. Twee incidenten hebben vanochtend voor vertraging gezorgd op de A9 bij Haarlem. Bij knooppunt Rotterpolderplein richting Halweg was zowel een ongeluk als een pechgeval. Door de incidenten ontstond een paar kilometer file. De rechterrijstrook was afgesloten ter hoogte van Haarlem-Zuid. Niemand raakte bij het horen ongeval gewond... De beschadigde auto is door een berger opgehaald en inmiddels is de weg weer vrij. De gemeente Zandvoort is gisteren in de prijzen gevallen. Ze won de City Marketing Trofee voor steden tot 100.000 inwoners. Dordrecht won de eerste prijs op de lijst van grotere steden. Bij city marketing gaat het erom hoe goed een stad zich inzet om zich op de kaart te zetten en hoe bezoekers naar de stad worden getrokken. Zandvoort heeft dat met bijvoorbeeld de campagne Amsterdam Beach blijkbaar heel goed gedaan. De prijs werd gisteravond in Leeuwarden uitgereikt. De jury vond dat de badplaats zich erg goed ontwikkeld heeft op het gebied van city marketing. Dankzij een oplettende getuige is een eigenaar van een hond gisteravond opgepakt wegens dierenmishandeling. De getuige filmde in Zandvoort het baasje terwijl de hond eh, de, eh, geslagen en geschopt werd. De getuige meldde zich rond half acht bij de politie en kreeg het verzoek van de politie om de mishandeling te filmen in het duingebied bij Zandvoort. Bij aankomst konden de agenten aan het filmpje meteen zien dat het goed fout zat. Op dat moment kwam de eigenaar met zijn hond uit het duingebied lopen. De eigenaar is aangehouden op verdenking van dierenmishandeling. En de hond is in beslag genomen. Daarna is de hond ondergebracht naar een veilig adres. De verdachte eh, zat vanmiddag nog vast. Door justitie zal worden besloten wat er met de hond gaat gebeuren. Nou, hopelijk komt hij bij een eh, leuk baasje terecht. Het Zandvoorts Museum heeft van het bestuur van Museumregister Nederland... een positieve audit, dat is een beoordeling en normering, gekregen. Deze week zal het Zandvoorts Museum ook meer aandacht naar buiten toe geven... over het eh, waarom van deze audit en de uitkomsten ervan. Aan het begin van dit jaar is het Zandvoort Museum uh, verzelfstandigd en dat heeft volgens het museum heel wat voeten in de aarde gehad... als het gaat om zaken als bedrijfsvoering... afspraken maken met de gemeente Zandvoort en andere partijen... maar ook met het stichtingbestuur en het vrijwilligersteam. Het museum laat weten dat een audit geen kleinigheid is. Het museumregister heeft behoorlijk wat museumnormen... waar ook het Zandvoortmuseum aan moet voldoen. De normen gaan vooral over collectiebeheer publieksbegeleiding en bedrijfsvoering. Andere thema's die in de normen aan de orde komen zijn beleidstukken over educatie, presentatie, bedrijfsplan, ethische code en communicatie. Ook belangrijk zijn de ruimtelijke omstandigheden zoals een klimaat, licht, collectie en conserveringsplan.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 En daardoor wordt het niet warmer dan zo'n 20 graden. Vanavond en komende nacht is het helder en droog en het koelt af naar een graad of 11. Morgen is het prachtig zomerweer met volop zon. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind eh, loopt de temperatuur op naar 24 tot 26 graden. Met dank aan Rico Schreuder voor dit weer. Dat was het weer. Zie het en Het liedje van de Zuidkik. Op CFM linkje van de Sidekick, maar ik hoor niks. Eh, nou, we zoeken het even uit. We draaien even wat anders en het komt zo goed. when I was younger. Didn't know what I had, I missed. I'm feeling. van Harrison Storm. Niet het liedje van de Sidekick, dat niet. Maar eh, een of andere figuur hier heeft eh, het geluid van die computer uitgezet. En, eh, ja. Nou ja, dan doet hij het niet, hè? Nee, dat doet hij het niet. nou, hij deed dat wel, alleen er kwam er geen geluid uit. Nee. Nou, laten we nu maar horen dan. Daar Bij deze dan. Bij deze, jawel. looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of folks. And while you're outside looking in, describing what you see. Remember what you're staring at is me, cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart. But never did right from the start. Just listen to the noises. Before you tell yourself it's just a different scene. Remember, it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever no one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home sitting all alone inside your geen metaluur. Krijgen we nou. Nou, sorry hoor. maar eh, ik weet niet wat jij onder metal verstaat. Nou, nou, nou. Eh, ja, dit was, dit was pittig. Oh. Ja, beetje pittig. Beetje pittig. Ja. Sambal bij? Ja, sambal bij. Oké. Wie waren dit? Dit was Stone Sour met ja. Eh, True Glass. Zie je wel. Een van hun mooie... Metal band. Zie je wel een van hun mooie bellen. Ze denkt gewoon bij zichzelf van vanavond geen uitzending. Huppakee, dan pak ik de lunch maar. Ah, ja, ja, zo is dat. <laughs> nee, je hebt nog gelijk ook. Goed, eh, in ieder geval, eh, nou, dit was hem dus. En eh, we gaan weer gauw door. Ik heb nog iets moois. There goes my heart beating Cause you are the reason I'm losing my sleep please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb it. Mooi of is dit mooi? Hè? Ja. Het is vreselijk mooi zelfs. zit er een nieuwe plaat. En uh, is van Calum Scott. En hij zingt het eh, dit keer, in eh, dit geval in duet met Ilse de Lange. Gewoon met Ilse de Lange. En uh, het nummer heet You're, uh, ah, You Are The Reason. En het is, ik vind het zo mooi. Ik heb het vorige week ook al een keer gedraaid. En u zult het deze week beslist nog wel een keer horen. Want ik vind het prachtig. Oké, okay, Calum Scott dus samen met Ilse de Lange. En uh, You Are The Reason. Jawel. Dat je dat maar even weet. Dat jij de oorzaak bent. Zo. We'll drink a drink a drink to Lily the pink, the pink, the pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Mr. Fleas had sticky out ears, and it made him awful shy. And so they gave him medicinal compound, and now he's learned my He would never eat his meals, and so they gave him medicinal compound. Now they move him round on wheels. He'll drink a drink a drink till it a pink, the pink, the pink, the savior of. medicinal compound. Now they call her Millie B. Jennifer Eccles had terrible freckles, and the boys all called her names. But she changed with medicinal compound. Now he joins in all the games. turn, medicinal compound. Sadly, Piccadilly died. Up to heaven, her soul ascended. All the church. Nederlands bandje met eh, vaak hele humoristische platen. Ze hadden ook zo'n hitje met een liedje dat heette Thank You Very Much. Uh, thank You Very Much. Nou, thank You Very Much, Thank You Very, very, very Much. Dat is ook nog. Eh, dat was hun eerste hitje geloof ik. En dit was Lily the Pink. En het bijzondere aan deze band was natuurlijk onder andere dat er ene Mike McGear in zat. Mike McGear, jawel. En dat bleek gewoon de broer van Paul McCartney te zijn. Want hij wilde geen misbruik maken van de naam van zijn broer. Dus noemde hij zich hier Mike McGear. Maar het was gewoon Mike McCartney. Ja, dat is dan ook weer. Weet u dat ook weer? Niet waar? Lily the Pink was het. En in het Nederlands eh, werd dat de carnavalshit. En dat heette Drinken tot een bezinken. <laughs> Ja, <laughs> hoe kan je het verzinnen? Oké, nou. Van Morrison. I got a kick out of you. Some get their kicks from champagne. Beer, alcohol doesn't thrill me. Hello, so tell me why should why should it be true? I just get a kick out of you. Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff kick out of you. hè, die fan. Ja, hij is helemaal op de jazz tour, hè, die fan. Prachtig eh, album uitgebracht, hoorde u vorige week nog in de jaren hoorde u het eh, prachtig. <clears throat> Met eh, Joey Joey Francesco. Maar dit was een oude standard, I Get A Kick Out Of You. <clears throat> Sorry. En wij gaan u meenemen naar het uh, NOS Journaal van 1 uur. En we zijn terug met een leuk stukje cabaret. Zometeen, jawel. En nog veel meer leuke muziek. En we hebben natuurlijk ook nog een recept straks na het nieuws. Dus dat ook nog. Ja, ja. Ik heb het al gezien. Het is niet goed voor je lijn. Eh, in ieder geval, tot zo.